Clemens Peters met het NOS Journaal. Moordzaak Bernie Nini Fonseca. Deze Fonseca zou van ex-minister Jamalodin en diens halfbroer en gokbaas Robbie Dos Santos opdracht hebben gekregen om Wiels om te brengen. Het motief voor de moord op Wiels waren waarschijnlijk zijn pogingen om de goksector op Curaçao aan te pakken. Wiels werd in mei 2013 op het strand doodgeschoten. Nederland roept de ambassadeur van Eritrea op het matje. Aanleiding zijn de berichten over hard bewijs dat de Eritrese ambassade in Den Haag... Eritreërs in Nederland onder druk heeft gezet om financieel bij te dragen... aan een conferentie in Nederland van de jongerenbeweging van de enige partij... die in Eritrea is toegestaan. Uiteindelijk ging die conferentie vorige week niet door. Na ongeregeldheden verbood de burgemeester van Veldhoven de bijeenkomst. Zo'n 40 agenten hebben vandaag op het politiebureau in Schagen honderden internetfilmpjes bekeken die met drones zijn gemaakt. Doel was om overtredingen op te sporen en de makers van de filmpjes daarop te wijzen. Volgens de politie weten veel dronevliegers bijvoorbeeld niet dat het verboden is om boven mensenmassa's te vliegen en dat er ook niet in het donker mag worden gevlogen. Na het bestuderen van de filmpjes zijn 45 drone-eigenaren opgespoord. De meeste kregen alleen een waarschuwing. In Congo in Centraal-Afrika hebben militairen van de VN-vredesmacht opnieuw massagraven gevonden, 17 in totaal. Sinds augustus zijn er al tientallen massagraven aangetroffen, maar in totaal honderden lichamen in lagen. Volgens de VN zijn de slachtoffers, die nu zijn gevonden, overleden na gevechten tussen het regeringsleger en de Kamwina sapu militie Deze militie vormt een groot gevaar voor de vrede in Congo. Hun leider is dood en nu trekken ze met machetes, stokken en geweren willekeurig kerken en scholen scholen aan.